De vrouwen werken voor een Ierse organisatie en zijn een Ierse en een Oegandese. Ze werden meegenomen vanaf het terrein van de hulporganisatie in Darfur. Een Soedanese bewaker werd ook meegenomen waar hij werd later weer vrijgelaten. Sinds begin dit jaar zijn er in Darfur al twee keer eerder hulpverleners ontvoerd. Dat gebeurde onder meer uit woede over het besluit van het internationaal gerechtshof om de Soedanese president aan te kragen. Ontvoerde hulpverleners werden toen ongedeerd vrijgelaten. Minister Klink blijft erbij dat de horeca rookvrij moeten zijn zonder uitzonderingen. Hij reageert op de uitspraak van het Hof in Leeuwarden dat een café heeft vrijgesproken van overtreding van het rookverbod. De kroeg was door de rechtbank wel veroordeeld. Klink wil de onduidelijkheid wegnemen en gaat daarom de regels aanpassen. Sarah Palin, die vorig jaar kandidaat was voor het vicepresidentschap van Amerika, treedt af als gouverneur van Alaska. Ze vertrekt eind deze maand, hoewel haar termijn pas volgend jaar afloopt. Waarom ze nu weggaat is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen wil ze in 2012 de republikeinse kandidaat worden voor de presidentsverkiezingen. Bij een brand in een flatgebouw in het zuidoosten van Londen zijn twee kinderen omgekomen. Een baby van drie weken en een kind van zeven. Dertien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De brand brak uit in een flatgebouw van twaalf verdiepingen. Dertig mensen die in het brandende gebouw gevangen zaten... konden door de brandweer worden gered.